Jong met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven aan het leger... om zware aanvallen uit te voeren op Gaza. De aankondiging volgt na beschietingen vanmiddag in het zuiden van Gaza. Volgens Israëlische media openden Palestijnse militanten het vuur op Israëlische militairen. Eerder was er in Israël al spoedoverleg omdat Hamas gisteren stoffelijke resten teruggaf... van een gijzelaar van wie bijna twee jaar geleden ook al resten zijn geborgen. Gokbedrijf Bad City moet een boete betalen van 2,7 miljoen euro. Het bedrijf heeft jonge gokkers niet goed beschermd tegen gokverslaving. Zo werd niet opgetreden tegen een man van 21 die in korte tijd 45.000 euro verspeelde. Hij kreeg alleen een e-mail met het advies om een limiet in te stellen... en werd doorverwezen naar een pagina over verantwoord spelen. Pas toen hij 64.000 euro kwijt was, paste Bad City zelf de limiet aan. Volgens de kansspelautoriteit is dit geen uitzondering en heeft Bad City vaker niet inbegrepen. Het moederbedrijf van Bad City was niet bereikbaar voor commentaar. Het Openbaar Ministerie eist vijf maanden cel tegen Marco Borsato. Hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Het OM zegt dat Borsato een man is die de grens niet meer zag. Het OM heeft in de eis rekening gehouden met de grote persoonlijke gevolgen voor de zanger... en de media-aandacht die er voor de zaak is. Borsato spreekt de beschuldigingen tegen. Hij heeft aangifte gedaan van smaad en laster. In de laatste peilingwijzer heeft de PVV terrein verloren... en staat nu op 24 tot 28 kamerzetels. GroenLinks-PVDA blijft stabiel op 22 tot 26... op de voet gevolgd door D66 met 21 tot 25 zetels. En kort daarachter komt het CDA en op een paar zetels afstand de VVD. Het weer, Vanavond opklaringen, vannacht bewolkt. Het komt af naar een graad of 8. Ook morgen is het bewolkt, dan gaat het in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regenen. En dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staan nog wel geteld twee files. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel.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 I got two days off to get turned on, two months ahead to sing my song. I'm starting early and I'm going late. The next best thing to a summer day, that's a cold beer, a hot summer night. I need something cool, cause getting high, I need something wet hit the spot. I've been waiting here to hear the summer sounds. So give me something cold to cool me down. When the sun goes down, I'm getting high. I need a cold beer and a hot summer night. summer I need a cold beer and a hot summer night. Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Je hoort nieuwe namen, onverwoestbare klassiekers en onze act van de maand, The Good Brothers. We begonnen met Cory Cross en Cold Beer Hot Summer. Die klinkt als een zwoele zomeravond. De jonge Texaan Cory Cross mixt traditionele honky-tonk met moderne country.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 gal from New Orleans. She's the prettiest little thing that you ever did see. A cute little walk with a hippity hop. She big in the little and she bottom at the top. Do you need any help? No help wanted. Could use a little I said help. no help wanted. You call on me if you need a little help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. my gal, she's my little bitty booger. Cute as a button and sweet as sugar. I'm gonna buy her a diamond ring, and we'll get married in the spring. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. You call on me if you need a little help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle a job all by myself. calls me her little piggy wiggy, and I call her my little thingamajiggy. Every time I try to steal a kiss, I hear a voice sound something like this. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. You call on me if you need a little help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. honky tonk tonight. We're gonna do everything upright when the music starts. We swing and sway. We're gonna dance till the break of day. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. You call on me if you need a little help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. You call on me if you need a little help. Do you need any I can handle his job all by myself. he can handle his job all by himself. Lounge Chair beschrijft in ontspannen, bijna sprekende toon een middag in de tuin. Met een biertje in de hand en tijd om na te denken over alles wat voorbij gaat. Dylan Earl natuurlijk, met een song van het album van de maand. I live in a one-room apartment above a two-room bar. She took the kids, the dogs, the ashtrays, and my heart. And when my landlord came to check on me to see if I was still alive, I said, Brother, I'm having the time of my life. I got my lawn chair and I'm sitting on top of the Met haar nieuwe single keert Brandy Carlyle terug naar de binnenzijde die haar grote werk kenmerkt. A War With Time klinkt als een brief aan haar jongere zelf. Eerlijke kwetsbaarheid, gedragen door een arrangement van pianoklanken en subtiele strijkers. De song is een voorbode van haar volgende soloproject, waarin Carlyle verkent wat ouder worden betekent en hoe hard en herinnering met de jaren verschuiven. Oklahoma geboren Blaine Bailey brengt met Indian Country een authentiek rootsalbum vol verhalen over traditie en identiteit. 2020 is volgens hemzelf een reflectie op zicht en inzicht. Terugkijken zonder spijt, vooruitzien met helderheid. Zijn stem doet denken aan Cody Jinks, maar zijn teksten hebben een poëtische, bijna pastorale ondertoon. Fresh New Country. place where the sun don't shine Been to New Orleans and it sure felt right Well, I've been to New York City and Los Angeles Been to Chicago in a cold winter freeze And I never take the time now to look behind Through my windshield I got 20/20 sight And the sun cover van de week vormt een symbolische brug tussen generaties. De klassieker van Dan Seals wordt hier postuum nieuw leven ingeblazen door de samenwerking met Jamie Johnson, opgenomen met behoud van Seals' originele stemsporen. Johnsons gruizige bariton contrasteert prachtig met de warme toon van Dan Seals. mean girls on Friday night. I said if I can learn this, everything's gonna be alright. See, first time love, I was too young. Second time out, there's nothing holding on. Third time's charm, but I got burned. Three times was a little never learn. I grew up and I thought that things would change get more mature, but I guess we stayed the same. I still believe in a starry night, and I keep on waiting for the one that'll turn out. Met deze nieuwe single bewijst Ella Langley opnieuw haar status als rising star in de hedendaagse country. in Texas is een trots statement van een vrouw die trouw blijft aan haar roots, vol fiddle, twang en houding. Het klassieke album Flowers on the Wall is in 1966 opgenomen in de studio van Johnny Cash. De song, een bewerking van Stuart Hamblin, ademt de typische humor en close harmony waarmee de Stedler Brothers een brug sloegen tussen gospel, pop en country. Well, I ain't gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor. got time to oil the hinges nor to mend the window pane. Ain't I gonna need this house no longer. I'm a getting ready to meet the saints. Well, this old house wants to my children. This old house wants to my wife. This old house was home and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts, but now trembles in the darkness when the lightning walks about. Gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix a shingle, ain't got time to fix a floor, ain't got time to oil the hinges, nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer, I'm gonna ready to meet the same. sleeping, he don't know I'm gonna leave. Else he'd wake up by the fireplace and he'd howl and moan and grieve. But my hunting days are over, ain't I gonna hunt the coon no more. Gable just brought in my chariot, oh, when the wind blew down the door. I ain't gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingle, ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges, nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. I'm getting ready to meet the sun. Oorspronkelijk geschreven door Johnny Cash met Roy Cash Jr. De groep geeft deze ballad I Still Miss Someone een intiem, bijna kerkelijk gevoel. titelsong van het album geschreven door Lou de Wit. De ironische tekst over eenzaamheid achter de façade van luchtigheid werd een crossover succes en bleef een herkenningsmelodie voor de band. I keep hearing you're concerned about my happiness But all that thought you're giving me is conscience I guess If I were walking in your shoes I wouldn't worry none While you and your friends are worrying about me, I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with a deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Last night I dressed in tails, pretended I was on the town. As long as I can dream, it's hard to slow this swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here and having quite a time. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with a deck of 51 smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you. I must go. I know I look a fright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light, and my shoes are not accustomed to this hard concrete. So I must go back to my room and make my day complete counting flowers on the wall. That don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with a deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Daniel Bonte brengt vrolijkheid met beer drinking music. Een speels party anthem dat in de kroeg thuis hoort. De Californische zanger brengt energieke moderne honky-tonk. Met veel gevoel voor humor. Dit nummer is een ode aan kameraadschap en café sound. help you heal. But right now the way I feel, I wanna hear beer, drinking music. I'm gonna play it loud all night. Songs that make me wanna pop a top and howl in the full moonlight. Life sounds so much better with a 30. your shirt up with a tie. Either way, one thing's for sure. When your day's been like a fire, you need a groove that gets you by. For me, it's been gevestigde namen die elkaar optimaal aanvullen. Hun duet Never You blijkt een doorleefde ballad over afscheid en het niet kunnen loslaten. De gelaagdheid van hun stemmen tilt het nummer naar een plek tussen heartbreak en troost. Dirks Bentley en Miranda Lambert vertolken dit duet. clouds roll by, they change the sky. It turns from black to blue. Yesterday's past, tomorrow's don't last, and right now goes too soon. Towns get big and songs get old and kids grow up and trucks get sold. Everything you know turns into something you knew. But never you still feel the same in these still find my lips in the dark. It's still your long blonde hair falling off of your shoulder. two lane that takes me home. same in these arms Still find my lips in the dark artiest, Annie Bosco toont haar Nashville roots, maar ook een Californische flair. Honky Tonk Heartbeat is uptempo, met stielgitaar en fiddle in de hoofdrol. Feestelijk, zonder de emotie te verliezen. thousand times tweede track van haar album California Cowgirl laat een andere kant zien. melodieus en hoopvol. Bosco schreef het toen ze terugkeek op haar eigen Nashville jaren. Een song over opnieuw durven beginnen. Een tedere song, Good Mom, over moederliefde en opvoeding. Gezongen door Essence Goldblog. Haar band Gold Country brengt akoestische zuiverheid en een roots geluid dat zowel warm als persoonlijk voelt. thing in the morning Gotta make lunches He wants pasta, she wants a bagel With no smoked salmon cause she hates fish Check his homework, feed the cat Pick out her clothes and break up the fight At the breakfast table Brush her hair, grab his sweater Listen to some music that makes me feel old On the way to school Squeeze in a phone call, steal a shower Pay some bills <laughs> And go to mediation haircut, clean the house, wash the dishes, spread the tub and the toilet, sweep the floor, vacuum, make the beds, do the laundry, and back in the car. Change the oil, fill the tank, cross the bridge, call my mom, text my boyfriend, text him again, snap a selfie, stop at the store, smile at the old man in the dairy section, plan some meals, get a cooked chicken. parking lot, try to make small talk with all the other good moms. Sign up the children, hug them, kiss them, help them with their safety belts. Hop in the front seat, adjust the mirror, roll down the window, let's argue in traffic all the way home. I'm a good mom. She's a good mom. I wanna get stoned. Wanna get stoned. I wanna get boned. I wanna get high. Joe Nichols sluit deze aflevering af met klasse. Zijn karakteristieke bariton klinkt als het geluid van volwassen country. Ingetogen, warm en recht uit het hart. Goodbyes are hard to listen to ademt de geest van George Jones en Alan Jackson. Eenvoudig, eerlijk en tijdloos. Daarmee eindigt deze aflevering. Twee uur lang vol stemmen en verhalen die laten horen hoe divers countrymuziek vandaag klinkt. Van Texaanse honky-tonk tot Canadese folk en Hollandse Americana. Volgende week opnieuw nieuwe ontdekkingen en klassiekers hier bij Crossroads. corner bar in noon. Ought to padlock that old jute box cause I can't stop spinning lovesick blue. I know to you it ain't nothing new, just another fool pulling up a stool. And I apologize cause I realize the door. Now it's a quarter after two. I guess you see these old melodies got the best of me. It's hard to face the truth. But I make it worth your while if I could stay a while while I finish up what I came here to do.